In Noord-Holland deelt de politie bekeuringen uit aan boeren die met hun tractor op de A9 door de Wijkertunnel willen. Actievoerders waren opgeroepen om zich om 6 uur te verzamelen op zeven plekken in Nederland. De Amerikaanse president Trump heeft in een brief hard uitgehaald... naar voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden. Volgens Trump voert de democratische Pelosi een kwaadaardige kruistocht... door aan te dringen op een afzettingsprocedure tegen hem. Trump vergelijkt de impeachmentprocedure met bekende heksenprocessen in de 17e eeuw. Vandaag stemt het Huis van Afgevaardigden over twee aanklachten tegen de president. Hij zou de derde Amerikaanse president worden die met een impeachmentprocedure wordt geconfronteerd. Honderden leerlingen in de zorg en de kinderopvang overwegen om te stoppen met hun opleiding... na vervelende ervaringen tijdens hun stage, meldt de FNV. De vakbond opende begin vorige maand een meldpunt... na een uitzending van Reporter Radio over misstanden in de zorg. Sindsdien zijn er 540 meldingen binnengekomen. De meest gehoorde klacht is dat stagiairs als volwaardige werknemers worden ingezet. Vooral tijdens vakanties en ziektes van werknemers. Volgens de vakbond durven veel leerlingen geen meldingen te doen... uit angst voor een slechte beoordeling. Het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers is vorig jaar gestegen tot 21.700. Dat zijn er duizend meer dan in 2017, meldt de Telegraaf. Eerder was al bekend dat het aantal verkeersdoden vorig jaar met 11 is gestegen naar 678. Het weer nog in het noorden langs de kust eerst nog een bui. Verder droog en geregeld zon en ongeveer 8 graden. Morgen in de loop van de dag regen, meer wind en morgen erg zacht. 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er inmiddels op de A1 richting Amsterdam bij Diemen 3 kilometer. Op de A10 richting het knooppunt de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 3.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 then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, met your nose so bright, won't you guide mine sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudy the red-beaked reindeer, you'll go down in history.